is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Oh, daar is hij weer. Donderslag met Rogier van Diesveld. Nou, nou is dat al geleden, mensen. Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Hier van Diesveld. Radio 501. Zo, nou, daar ga ik eens even voor zitten. Nou, nou. Gaat u weer van die leuke grappen maken? Dit is Radio 501. Is Radio 501. is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 12 januari 2012 en dit is aflevering 91 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer! Hartelijk welkom allemaal in Donderslag, de tweede van het nieuwe jaar alweer. En we zijn op weg naar bieruur. En ook eh, vandaag gaan we er een lekker programma van maken, dat beloof ik jullie. Vandaag doen we dat met veel muziek, zowel oud als nieuw. En dat hoor je straks allemaal langskomen. Ook doet eh, Rob Ricard weer mee. En ik heb hem straks aan de telefoon met zijn fabuleuze platenkeuze. Natuurlijk straks rond half drie horen we Theo Verdiet met de nieuwe BlaBla-blog. Aan het eind van het eerste uur hoor je de plaat voor je hoofd. En straks in het tweede uur ook nog de donderdisc. Een nieuw recept voor de avondmaaltijd natuurlijk. En een nieuwe muziekagenda. Maar we gaan eerst eens lekker swingen. En dat doen we met Wilson Pickett met zijn legendarische soulsong uit 1965. Hier is Mustang Sally. Mustang Sally. Sally was dat. Razor eh, Light is een groep uit eh, eh, Engeland, een indie rock group. En ehm, een van hun grootste hits is het nummer America.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 het is weer eventjes eh, na tweeën en dan praten we alweer even met Rob Ricard over zijn fabuleuze platenkeuze van vandaag. Een tipje van de sluier, daar gaat het om. Rob, hartelijk welkom. Dankjewel. Oh. Ik ben op vakantie geweest. Oh, goh. En nu ben ik weer terug. Ja, en goede vakantie gehad? Ging wel, had ik toch al verteld. Ik had al gebeld vanaf de piste. Ja, dat weet ik, maar uh, hoe heet het... En eh, daar heeft het dus mee te maken. Ja. Oh. Tipje van de sluier. Dat is het tipje van de sluier. En, en voor, de, voor de rest helemaal niks? Eh, voor de rest ben ik wel door mijn rug gegaan. Maar dat is niet echt iets met een tip. Nee, oké. dat, eh, dat heeft niks met de platenkeuze te maken. Nee. Oké, nou dan moet ik je om half bier maar gaan bellen. Want dan ga je natuurlijk vertellen wat er allemaal eh, te horen is in de platenkeuze. Neem je aan. Ja, doe dat maar. Oké, okay, nou, dan ga ik even een plaatje draaien. Ehm, ik eh, heb hier een plaatje klaarstaan en die is van Welen. En die heet The Escapist. Ik spreek je straks weer om half bier.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 En dat is ook al, middels alweer een week geleden, was op 6 januari, vrijdagavond 6 januari. En in 2011, eh, want dit is ook van eh, dit jaar, of van vorig jaar alweer moet ik zeggen, want het is 2012 nu. Eh, in uh, afgelopen jaar is ook uitgebracht een plaat van Noel Gallagher. En dat is een bandlid van Oasis en die is nu solo. dit is Broken Arrow. Het is 17 minuten over 2 hier in Donderslag op Radio 501. En dan is het tijd voor John Nemeth en de Jacks. En het nummer dat ik hier in mijn speler heb zitten, dat is Every Night About This Time. Jacks. En je luistert naar Radio 501. Dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. En dit is Donderslag. Ik heb Muse voor jullie. En het nummer dat heet Sing for Absolution. Solution, een nummer van Muse. Ja, het is 25 minuten over 2 en over 6 minuutjes. Dan komt de blabla blog. Maar eerst Pressure and Time van de Rival Sons. Pleasure Time. En ik vind dat het heel erg de sfeer heeft van Led Zeppelin. Uh, eh, Seven Stills, ooit eh, bekend geworden met uh, Crosby, Stills, Ness en Young. Dit is Fallen, een, I, nee, Fallen Eagle. They say that it's good sporting, shooting him on the way above the road. will sing his death song. It won't be long. Sing to the western rancher, the eagle takes his land. He's got a thousand others, he don't give a damn with the sunrise, everybody gather around. Get it with the first shot, it'll turn and bring you down, down, down. Crash on the ground. van Theo Verriet. Blablablog.nl, 12 januari 2012. Stommer ik. Zo stom. We kregen vorig jaar bericht van de gemeente dat de vuilniszakken vanaf 1 januari 2012 niet meer op maandag, maar op dinsdag opgehaald zullen worden. Een paar weken daarna kregen we ter herinnering nog een jaaragenda met een paar gratis zakken erbij. En wat denk je? Vorige week maandag, onze stoep staat vol met zakken. Wat een stomme rikken wonen hier toch. Maandagmiddag rijdt er een vuilniswagen door de straat en haalt de zakken op. Ik geloof mijn ogen niet. Wat een stomme rikkenwerk hier toch. Dinsdagochtend zet ik mijn vuilniszakje buiten. En dinsdagavond stond hij er nog. Geen vuilniswagen gezien die dag. Wat een stommerik ben ik toch om te denken dat Amsterdammers zich iets van gemeentelijke voorschriften aantrekken. Dat heeft de gemeente zelf heel wat beter door dan ik. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn?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 wat je wil, wat je stilte voor je doen van de cd, Scherp de zijn nieuwste cd. Van Velsen kun je iedere vrijdag zien in de Voice of Holland, maar nieuwe muziek laat nog even op zich wachten. Hier is een oudje, Baby Cat Higher. You flow river Wel, ze gaat weer even de platenkast in. En je luistert eh, nog steeds, ja, daar moet ik wel even bij zeggen, naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En dit is Donderslag op Radio 5 Leen. Hier is John Allen van zijn laatste CD Stealing Away. The dawnlight is only a broken beginning. And down in the courtyard, the tall bell keeps ringing. While she lies there sleeping, the secret is creeping, and I should be stealing away. Now the cool morning's cut me, and I'm trying not to feel it. But if she were to don't think I could conceal it. For the minutes are hanging, the autumn lights passing, and I should be stealing away. tigers and kings. I've danced in your moonlight, sung to your song, but I can't keep a hold of your wings. Our has fallen, our dream has retreated. The lines we held onto were all but defeated. The last boast abandoned where love was once standing, and I should be stealing away. door de huisband van Bondeslag The Beatles, John Paul, George en Ringo. En zij speelden Everybody's Got Something To Hide Except Me and My Monkey. En dat is afkomstig van The White Album uit 1968. En dit was wel de remastered version uit 2009. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. 501. dan gaan we naar een andere mooie klassieker. En die is van Simon Garfunkel. En het nummer dat komt van de gelijknamige eh, LP, eh, wou ik zeggen, maar het is een album. Een cd en dit is Bridge Over Troubled Water. Sail on, silver girl. Sail is dat toch een prachtig mooi nummer. Echt een klassieker. Brits over Troubled Water van Simon en Garfunkel. En dan gaan we naar wat vlottes toe. En het is Come On in de uitvoering van de nieuwe Ventures uit Groningen. Een nummer geschreven door Chuck Berry. En het is ook een hit geweest van de Rolling Stones. Come On. Everything is wrong since me my baby parted.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 Adventures uit eh, Noord-Groningen. Eh, ze zijn een trio, ze waren een trio, ik weet niet of ze nog bij elkaar zijn. En ik heb ze ooit als trio zien spelen op Dijkpop in Andijk. Geweldige band was dat. Ook een geweldig nummer. Nu voor uh, Arwin Tamminga, speciaal voor hem, een nummer van Lenny Gravitz. En dit is het nummer Super Love. 0501 501. Ja, Plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten, is dat we iets moeten verzinnen. hoofd is deze week tot vrijdagavond 10 uur. Break het af van Makkie. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun Arwin en Johnny show een nieuwe plaat voor je hoofd.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 Gewoon zelfstandig, met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio de Radio 501 Daverende Donderdag. Van 1 uur tot middernacht Radio 501. show 508. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Guess you better slow your Mustang down. Mustang Sally, baby. I guess you better slow. I guess I better put your big feet on the ground. van Donderslag. En voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En dit is Donderslag aflevering 91. We zijn op weg naar bieruur en we doen dit met veel muziek. Straks ook de donderdisc en na half bier heb ik ook een eh, platenkeuze, de platenkeuze van Rob Ricard. een nieuw recept voor het avondeten heb ik dan ook en ook weer een nieuwe muziekagenda. Maar zover is het nog allemaal niet je hoorde net aan het begin van dit uur Mustang Sally, eh, uitgevoerd door Buddy Guy. En hij tekende voor de zang en gitaar. En de solo gitaar werd gespeeld door niemand minder dan Jeff Beck. En voordat we de donderdisc starten, heb ik hier in mijn speler Direct met The Times Are Changing. 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. The World is Gonna End Tonight van de Belgische band School is Cool van hun album Anthropology uit 2011. the same for the man without heart. He just sits around while the room falls apart. It just goes to show, but not by a long sight, that the world is gonna end tonight. determination and a bit of luck We'll just wrestle each other till the break of day And then I'll give up, and that's okay And then we'll stay together for 50 odd years But not quite, cause the world is gonna end tonight is te horen tot 12 eh, uur vannacht. School is cool. The Kings. Dead End Street. on the second floor. Street van de Kings. En hoe zou het geklonken hebben als het eh, nu met apparatuur van 2012 eh, werd opgenomen. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar, maar dat zullen we wel nooit weten. Johnny Mitchell, die komt uit Canada en is toen verhuisd naar Californië. En daar heeft ze diverse mooie muziek gemaakt. Free Man in Paris. to decide. You know I Three Men in Paris. En we hebben natuurlijk een heleboel dingen voor de goede doelen over. Dit is voor de kinderen Stop Kindermisbruik Stichting. Stop Kindermisbruik. Edwin Evers, Glennis Grace. Wil je nog niet één nacht? Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat. En ik niet beslis. Korulan ötesi deze plaat van Edwin Evers en Grace, uh, Glennis Grace. Eh, dat eh, doe je voor de opbrengst voor de stichting, even kijken, Stop Kindermisbruik. Dit is Razorline Newberry Eyes. nothing left to lose. And I turn around and watch her disappearing. He's got his hand in her pocket, she's got her eye on his shoes. van de Engelse band Razor Light, de indie rockband uit Engeland. Prachtig mooi een nummer. Eh, een song geschreven door Bolland en Bolland. In the Army Now door Status Quo. half bier, eh, lieve luisteraars, aan de andere kant van de eh, lijn. Nou ja, lijn. Ja, kabeltje. Hallo, dus eh, internet, dus een kabeltje. ik heb Rob Ricard aan de lijn, want het is de tijd voor de plaatkeuze van Rob omdat het half bier is. Rob, ehm, we gaan het even hebben over jouw platenkeuze. Nou, ik was op vakantie in Oostenrijk. Ja. En daar ben ik door mijn rug gegaan. Goh. En niet met het skiën, oh. maar toen ik mijn dicht dichtmaakte. Oh, ik wou net vragen, van, eh, kwam het door een, eh, een, zwaar glas snaps? Nee, ook niet. Oh. Nee, ik, ik, schoot ineens en toen zei de dokter Hexensius. Wat zei de dokter? Hexensius. Ja, dat zeg ik niet. Dat is ischias. Oh. En dat doet erg pijn. Oh? Nog steeds, voorlopig. Hoe, hoe kon je dat... Hoe hoe kun je dat nou ineens oplopen? Ja, door, eh, door je veters dicht te maken. Dus je moet nooit je veters dicht maken. Oh, dat doet die jeugd toch al niet hoor, met die sportschoenen. Die lopen nou, allemaal met open schoenen. Heel verstandig. Nee, nou heel ja. verstandig. Nou, en om mijzelf een beetje op te vrolijken... Ja, wat dan ben je niet. ik nog één keer een apres-ski plaatje. Oh, en dat is eh, voornamelijk voor jezelf of, uh, ja, of voor, voor de, luisteraars? die vastzitten in, voor Aalberg. Want er is heel erg van sneeuw gevallen. Ik begrijp dat er heel veel mensen niet meer naar huis kunnen. Ja, zoiets had ik ook begrepen. Maar ik, eh, ik heb geen enkel beeld van eh, eh, waar het allemaal precies in dat land ligt. Jij misschien meer. Dus ja, het ligt in het westen. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Ik weet niet of dat echt wintersportgebieden zijn waar de Nederlanders allemaal zitten. Ja, er gaan heel veel Nederlanders zijn. Oké, maar ja, ook buitenlanders. Ja, de koningin ook het meteen. hè? Leg, die gaat ook het. Oh, dat ligt in dat gebied? Ja, dat ligt daar, ja. Maar ja, de koningin zit daar nou niet, dus die zit niet vast. Nee. Oké, nou, ehm, de, eh, je had een eh, ski-hut eh, dingest. Ja, we doen nog één keer de ski-hut en dan hebben we het alweer gehad. En dan gaan we weer normale muziek draaien. Gaan we weer normaal doen. misschien. misschien oh. ook wel niet. Oh, oh. nou. ik, kan het nog een tijdje volhouden met ski-hut muziek hoor. Oh, oh. Nou ja, ik weet, Niet, ik weet niet tot wanneer de wintersport loopt. Maar je moet wel voordat de lente begint, moet er wel klaar mee zijn natuurlijk. Tot de Pasen, hè? dan is het meestal afgelopen. Tot de Pasen. Oei. Dat red ik wel hoor. Dat duurt nog wel even. Ehm, nou, dat red ik wel. Zullen we hem aankondigen? Tenminste, jij dan? Kom, we gaan hem doen. Eh, Oké, eh, nou, ga je gang. Frits en de Downhill Gang, genie auf die ski. Oké, bedankt. Tot volgende week. Hoi. Ich bin der Mozart, der Mausefalle, der Paganini mit der Shishu-Schnalle, ein Virtuose in der Jethose, das Superhirn im Firn. Mit meinem Skistock bin ich ein Karajan, man nennt mich Albert Einstein von Hahnemkamp. Ich bin der Amade im Pulverschnee, der weiße Hai auf der Planei. Die Schießer wir Genie in Brakestein. Zwischen Öster und Pastoren haben wir den Nasen voll. Ohne Tempo Tempolimit fahren wir alle anderen um die Uhr. Wir sind Genie auf die Ski in Zell am See. Jo, Fritz. Der ganze Adel bleibt steht auf unseren Schmäh. Zwischen Ecken und Hermann. geht's mit Zwischenbestzeit in die zweite Strophe. Ich bin der Nurie im Stangenwald, der so gut wedelt wie Picasso mal. Ich bin der Herkules im Skifahrdress, die Koryphäe im Schnee. Jetzt Kasperle. Ich bin der Cäsar unserer Skination, der Valentino auf jeder Bergstation, der Napoleon der Rezession. Ich bin der King bei Michael Swing. Wir sind Genie auf die Schienen, auf den See. Auf die Schießen wir Genie, alter See. Auf den Pisten von Flachau, Ratschakofel, Wildschenau oder Donnerskirchen kennen wir jeden Buckel ganz genau. Wir sind Genie auf die Schienen, Schrumpf zur Kunst. Bei der Bestzeit da alles nur auf uns. Jawohl. Zwischen Ischgl und Bad 10 Uhr Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt einer der großen Favoriten. Jetzt am Start. Fritz The Cat Strobel. Weicher Klang, fast kein Vibrieren in der Stimme. Einfach perfekt. Gerade noch auf den Kamelbuckeln, aber jetzt schon auf der Showbühne. So, und da kommt er wieder, der Friedel. Man hört schon an den Seiten von den Fans. Auch sie sind ganz begeistert. Jawohl, eine Spitzenleistung. So kann man wirklich nur der Beste sein. Auf die Schießer wir Genie Backerstein. Zwischen Öster und Pastoren haben wir die Hasen vorn. Ohne den Polemik fahren wir alle anderen um die Ohren. Wir sind Genie auf die Schienzell am See. Der ganze Adelberg, der steht auf unserem Schmäh. Zwischen Reck und der Magor macht uns keiner etwas vor. Wir sind Genie auf die Schienzell am See. Ich schieß an mir Genie in alter See. Auf den Pisten von Flachau, Platschakofel, Witschenau oder Donnerskirchen kennen wir jeden Buckel ganz genau. Wir sind Genie auf die Ski, Schrumpf, Kunst. Bei der Bestzeit da schaut alles nur auf uns. Zwischen Ischgl und Matrei. het team, die rent hier in Polonaise over de gang. Ja, moeten ze nou toch even gaan stoppen? Want ik heb nu een heel mooi rustig nummer. En eh, dat is eh, gezongen door Annie Lennox. En eh, het is ja, van een hele bekende band. Je kent hem waarschijnlijk wel. Procol Harum, die heeft hem op de plaat gezet. Dit is A Wider Shade of Pale. weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag eten we eh, prijsstampot met rookworst. En dit is een hoofdgerecht van vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 30 eh, minuten. De volgende ingrediënten hebben jullie voor nodig. Twee verse rookworsten van ongeveer 250 gram elk. 1 kilo kruimige aardappels. 4 eetlepels boter of margarine. 100 gram bacon, 1 zak panklare prei van 300 gram, maar je kunt het ook zelf snijden. 8 zongedroogde tomaten in olie en dat kun je kopen in een potje van 180 gram. En natuurlijk zout en peper. Even voor de benodigde keukenmaterialen. Eh, je hebt voor het maken van dit gerecht een aardappelstamper nodig. Dit eh, gerecht gaan we als volgt bereiden. We wellen de worsten volgens de gebruiksaanwijzing. We schillen de aardappelen en wassen ze even schoon in koud water. Daarna koken we de aardappelen in ongeveer 20 minuten gaar. We verhitten in een koekenpan twee eetlepels boter en bakken hierin de bacon tot het knapperig is. Als de bacon knapperig is halen we het uit de pan en snijden we het in kleine reepjes. In dezelfde pan verhitten we de rest van de boter en roerbakken we hier in de prei ongeveer 3 minuten. De gedroogde tomaten snijden we in reepjes. De aardappelen gieten we af en de kookvocht vangen we op. De aardappelen stampen we fijn en we voegen zoveel kookvocht toe dat er een smeugere puree ontstaat. Daarna mengen we de puree met de prei, de krokant gebakken bacon en de reepjes tomaat. Tot slot brengen we dit gerecht op smaak met peper en zout. We serveren dit met worst en het is ook lekker met mosterd erbij. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rvd en wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 Gadverdilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Het begint dus nu tijd te worden om lekker het eh, avondeten te gaan voorbereiden. En dan draai ik Ondertussen Uncle Cracker met Main Street. Well, I remember standing on a corner at midnight. Trying to get my courage up. There was this long, lovely dancer at a little club downtown. I loved to watch her do her stuff. smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In a pool house, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. just to watch you walk on. zitten jullie er eh, weer klaar voor met pen en papier, want het is weer tijd voor de donderslag muziekagenda. Ik begin met eh, twee uitverkochte concerten van Amos Lee in Paradiso Amsterdam. En dat zijn de concerten van maandag 16 januari en dinsdag 17 januari. Op vrijdag 20 januari treedt Blauwtsung op in eh, Paradiso Amsterdam. Aanvang 10 uur en helaas is dit concert ook uitverkocht. Op woensdag 18 januari treden de Web Sisters op in Paradiso, Amsterdam. De Web Sisters zijn twee zussen die van hun achternaam Web heten. En zij maken folkpop en bespelen meerdere instrumenten. Op 18 januari dus en de aanvang is half negen en de zaal is open om half acht. Heb je zin in punk? Dan kun je op donderdag 19 januari naar een optreden van de legendarische hardcore punkband Scream in de Melkweg in Amsterdam. In de oude zaal is dat en de aanvang is om half acht en de zaal is open om 7 uur. Ze spelen in de originele bezetting. Op zaterdag 21 januari 2012 treedt Jim Class Heroes op in de Melkweg Amsterdam. Aanvang 9 uur en de zaal is open om 8 uur. Jim Class Heroes legt eh, met haar sound een brug tussen rock, hip-hop en RB. Straks aan het eind van deze agenda eh, draai ik iets van de Gym Class Heroes. Eh, op zaterdag 28 januari eh, doet de Little Egos Acoustic Tour van Case Choice de Melkweg in Amsterdam aan. Zij spelen in de Rabozaal. De zaal is open om 7 uur en de aanvang is half 8. Op 14 januari kun je naar Double Dab in Manifesto in Horen. En dat is een dubstep en drum en bass feest. Op 3 eh, februari is er in Manifesto weer een popquiz. En de zaal is open om 8 uur en het duurt tot half 1 s'nachts. Je kunt je ook als deelnemer opgeven en meer informatie hierover vind je op www.manifesto-horen.nl. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 12 januari 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 19 januari... mail die informatie dan naar rvd 51accessforallnl en ook kleinere optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat van donderslag, zoals beloofd... Gym Class Heroes met Stereo Hearts uit 2011. My heart's a stereo so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your yeah. radio <laughs> and turn me up when you feel low. this melody was meant for you. Yeah, right so sing there. along to my stereo. class heroes, baby.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 Slag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. 4 uur. Dus we zijn aan het eind van dit programma. En we hebben nog een paar minuten en dan schakelen we over naar de centrale studio aan de Koepersweg. Vanuit die studio hoor je straks mijn collega's en die zijn er voor jullie tot middernacht. Of zoals wij altijd zeggen, spookuur. Je kunt mij de hele week bereiken op e-mailadres rvd En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. En Radio 501 is ook te vinden op deze social pages onder de naam Radio 501. En Radio 501 kun je 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen. Je stuurt je e-mail dan gewoon naar studio.radio501.nl en als je als bedrijf ons wilt sponsoren of je wil een reclamespot op de radio, stuur dan je e-mail naar salesradio Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Nou, eh, Rob, als je nog luistert, bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. En dan heb ik het tegen Rob Rikaar. En Theo Fried, bedankt voor je blabla blog. Eh, mijn redactieteam bedankt. En het Radio vijflijn team bedankt. En natuurlijk jullie thuis niet te vergeten, bedankt voor het luisteren. En ik ben daar volgende week weer met donderslag aflevering 92. En dat eh, allemaal op dezelfde dag, dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. En dan sluit ik eh, weer af met een Hork Jantje. Hork Jan was op een nieuwjaarsreceptie. Maakte hij daar alle champagneflessen open en begon hij ermee in het rond te spuiten. Alsof hij de Formule 1 had gewonnen. Ja, Horik Jan heeft een sporthart. Dat is hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, eh. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder zo'n zuinig. Hey! hey, smiling spijt just like we just to do. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.